met het NOS-journaal. Bij de commerciële vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp... is veel meer fout gegaan dan tot nu toe bekend was, meldt Nieuwsuur. Er is onder meer zaad van te oude mannen ingezet... en er zijn zaken verzwegen voor de inspectie. Eerder bleek al dat de kliniek massadonoren had gecreëerd... door veel meer kinderen te verwekken dan afgesproken. Foto's van tientallen verdachten van oplichting worden vanaf vandaag op billboards en online herkenbaar getoond... Twee weken geleden begon de politie een campagne tegen oplichting door onder andere nepagenten. 100 verdachten kwamen toen onherkenbaar in beeld. Het is een ingrijpende maatregel, zegt de politie. Daar gaat een zorgvuldige afweging aan vooraf. Voor elk van die 100 zaken heeft de officier van justitie bepaald dat dat inderdaad in verhouding is. En dat het ook gerechtvaardigd is om die gezichten te laten zien. Zodat we met z'n allen eh, ja, daar namen bij kunnen gaan zoeken en eh, ja, dit ook kunnen gaan stoppen. 21 verdachten zijn inmiddels gevonden. De overige 79 komen nu herkenbaar in beeld. Kort na de landing op de New Yorkse luchthaven LaGuardia... is een vliegtuig van Air Canada gebotst op een brandweerauto. Deze verslaggever van CBS News zegt dat het een flinke klap was. The pictures are very concerning because the, the front of the airplane uh, looks to have taken significant damage. That's, of course, where the pilots would have been. Uh, a flight attendant tends to be uh, towards the front of that aircraft as well. De piloot en de co-piloot van het vliegtuig zijn zwaar gewond geraakt, melden media. Ook twee inzittenden van de brandweerauto zouden zwaar gewond zijn. In de Franse steden Parijs, Marseille, Straatsburg en Rouen... hebben linkse partijen de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen. De uitslag van de verkiezingen was niet eenduidig, zegt correspondent Saskia Houttuin. Dat zien we ook wel, is dat er wel meer steden dan voorheen... Eh, middelgrote steden vooral, eh, nu gewonnen zijn door radicaal links en radicaal rechts. Dus het is een heel eh, versnipperde uitslag die echt alle kanten op gaat. Het was de tweede ronde van de Franse gemeenteraadsverkiezingen. Het weer in het westen, midden en noorden wordt gewaarschuwd voor dichte mist. Verder vandaag veel zon, vanmiddag in het binnenland wat stapelwolken... en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat er een lange file op de A7 van Horen naar Zaanstad. Bij Purmerend is het oponthoud 30 minuten... Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam is bij Apkoude de oprit dicht. Het wegdek is daar in slechte toestand. Dit kost je 15 minuten. En op de N205 van Haarlem naar Nieuw-Vennep staat file bij de aansluiting met de A9.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 100 verdachten kwamen toen onherkenbaar in beeld. Sindsdien zijn 21 verdachten gevonden. Bij privékliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp is veel meer fout gegaan dan tot nu toe bekend was, meldt Nieuwsuur. De commerciële vruchtbaarheidskliniek heeft onder meer zaad van te oude mannen ingezet en verzweeg zaken voor de inspectie. Vier ambulances van een Joodse hulporganisatie in Londen zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Politie spreekt van een antisemitische haatmisdaad. Het weer, vandaag zon, vanmiddag wat bewolking. Het wordt hooguit 15 graden. Dit is ZFM. She ran away in her sleep.